Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Berlijn zijn wij in daakt. politie kwam het tot een handtemeen tussen enkele agenten en tegenstanders van Wolf. De betogers probeerden dichter in de buurt van de ambtswoning van de bondspresident te komen, het slot Bellevue. Eén demonstrant is behandeld in het ziekenhuis. Er waren ongeveer 300 mensen bij de demonstratie tegen Wolf in Berlijn. Hij is in opspraak geraakt vanwege een omstreden lening en pogingen om publicaties daarover tegen te houden, onder meer bij de krant Beeld. De luchthaven in de Duitse Wezen, vlak over grens bij Nijmegen, heeft fors minder passagiers vervoerd. Er waren vorig jaar zo'n 2,5 miljoen passagiers, een daling van meer dan 16 procent. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de passagiersaantallen van Airport Wezen dalen. De luchthaven ziet de tic-tax als belangrijkste oorzaak. Vliegtickets voor bestemmingen tot 2500 kilometer zijn daardoor 8 euro duurder geworden. Voor langere afstanden is dat 25 euro. In het westen van Oostenrijk is vanwege hevige sneeuwval een belangrijke treinverbinding van oost naar west stilgelegd. Het gaat om de lijn die Wenen en Innsbruck verbindt met het westen van Oostenrijk en met Zwitserland. Ook twee andere treinverbindingen tussen Tirol en het zuiden van Duitsland zijn gestremd. Tirol en Vooralberg liggen onder een dik pak sneeuw. In twee dagen tijd is er meer dan een meter sneeuw gevallen. Gisteren zaten zo'n 15.000 toeristen ingesneeuwd op de Arlberg. De wegen daar zijn weer open, maar andere in het gebied blijven afgesloten. Bij een ongeval op een afrit van de A32 bij Meppel is de bestuurster van een auto om het leven gekomen. De vrouw verloor de macht over het stuur en reed tegen een boom. De auto vloog vrijwel direct in brand. Omstanders konden de vrouw daardoor niet meer uit de auto halen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.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 Don't you want it? It's not a perfect love, but don't you want some more? Don't you want it? It's not perfect love, but don't you want some more? Don't you want it? It's not a perfect love, but don't you want some more? Don't you want it? It's not a perfect love, but don't you want some more? A lot of people ask the question, where did soul first originate? I want to tell you, and this you can put in your pipe and smoke it. Soul came from a little church on the hill where dancing with a black man. niedzielne popołudnie w Radiu Z Street, w reklamie Radio Z Street mówi po polsku. Ciekawe, czy to było dla Ciebie trudne? Not very easy. Polish is very, very... No cóż, no tak, nie było to łatwe. Język polski jest naprawdę bardzo trudny, ale staram się mówić. mówi po polsku. Ciekawe, czy to było dla Ciebie trudne? Not very easy. Polish is very easy. No cóż, no nie było to łatwe.